Dit jaar hebben al elf jongeren les gekregen over wat wel en wat niet mag op internet. Ook gingen ze in de leer bij beveiligingsexperts. Het OM en de politie zijn tevreden over de pilot. Die krijgt volgend jaar een vervolg. Daarna wordt het traject geëvalueerd. Boeren en tuinders hebben financieel gezien een slecht jaar achter de rug. Dat kwam vooral door de droge zomer. Het gemiddelde bruto-inkomen daalde met bijna 30.000 euro. vooral veehouders hadden het zwaar, blijkt uit berekeningen van de Wageningen Universiteit en het CBS. Het inkomen van veel melkveehouders halveerde. Biggenhouders leden zelfs verlies. Volgens de onderzoekers hebben de meeste bedrijven genoeg financiële buffers... en schommelen de inkomens wel vaker. De Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet is niet meer in de race voor een Oscar. De film staat niet op de shortlist met tien kandidaten voor beste niet-Engelstalige film. Ook de Belgische Nederlandse productie Girl staat niet op de lijst. Verder ontbreken ook twee Nederlandse producties op de shortlist voor korte animatiefilms. Emily van Marlies van der Wel en A Double Life van Job, Joris en Marieke. En blokkeervries is het vandale woord van het jaar geworden... met ruim 55 van de stemmen. Yoga-snuiver werd tweede, Mango Moment derde. De officiële betekenis van blokkeervries is volgens het woordenboek personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet... om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de Sinterklaastraditie. Het weer nog. Lokaal is er nevel of een mistbank. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon vaker door. Het blijft droog bij een graad of 7. En komende nacht regent het enige tijd en ook de rest van de week.